12 uur. Door met het NOS-journaal. Het kabinet Rutte 3 kan verder met de plannen voor 2020. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de voorstellen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Dat bleek na twee dagen van algemene beschouwingen die zojuist zijn afgesloten. Aan het einde van de tweede dag werd een motie van SP-leider Marijnissen aangenomen... waarin wordt gepleit voor een loonsverhoging in het bedrijfsleven van 5 Alle partijen steunden die motie omdat ze vinden dat de lonen achterblijven bij de economische groei. De motie is een principe-uitspraak, want de Kamer heeft geen invloed op de salarissen in het bedrijfsleven. En een motie van wantrouwen van PVV-leider Wilders tegen premier Rutte werd verworpen. Wilders wilde Rutte alsnog iets laten zeggen over de rol die ambtenaren van justitie hebben gespeeld in de aanloop naar het minder Marokkanen-proces. Rutte wil daar niet over praten, zolang de zaak onder de rechter is. De motie werd alleen gesteund door de 19 Kamerleden van de PVV. In zijn woonplaats Amsterdam is grafisch ontwerper en typograaf Wim Krauwel overleden. Krauwel was sinds 1955 actief op het gebied van grafisch ontwerp en productontwerp. en was een van de oprichters van het ontwerpbureau Total Design. En ontwierp onder meer affiches voor het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Van Abbe Museum in Eindhoven. Krauwel introduceerde ook verschillende lettertypen, waarvan New Alphabet het bekendste is. In het Stedelijk Museum is vanaf 28 september een tentoonstelling te zien over Krauwels werk. Wim Krauwel was 90 jaar. In de Europa League zijn afgelopen avond drie Nederlandse clubs in actie gekomen. Feyenoord verloor in Glasgow van de Rangers FC met 1-0. AZ speelde in Belgrado gelijk tegen Partizan Belgrado. Het werd 2-2. En in Eindhoven won PSV de eerste wedstrijd in de Europa League. De Eindhovenaren versloegen Sporting Lissabon met 3-2. Zeer weer blijft vrijwel overal droog. Temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden en lokaal is er kans op mist.